Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op de A59 bij Rosmalen is een auto met vijf inzittenden over de kop geslagen. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen en raakte twee anderen gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De politie heeft de A59 in de richting van Os afgesloten in verband met het onderzoek. Bij de start van een economische top in Papua-Nieuw-Guinea... zijn de Verenigde Staten en China niet nader tot elkaar gekomen. De twee landen zijn verwikkeld in een handelsoorlog... en leggen elkaar over en weer sancties op. De Chinese president Xi Jinping waarschuwde voor grote gevolgen... als het conflict zich verder uitbreidt. Vicepresident Pence van de VS zei dat Amerika de heffingen tegen China nog kan verdubbelen... mocht dat nodig zijn. De Saoedische kroonprins Mohammed heeft hoogstpersoonlijk de opdracht gegeven... om de kritische journalist Khashoggi te vermoorden. Dat concludeert de Amerikaanse geheime dienst CIA volgens de Washington Post... De CIA denkt dat de kroonprins zijn broer heeft ingezet... om Khashoggi naar het consulaat in Istanbul te lokken. Die zou in een telefoongesprek hebben gezegd... dat hij documenten kon ophalen in het consulaat... en dat dit veilig zou zijn. Jongeren in de Europese Unie tussen de 25 en 30 jaar... wonen steeds langer bij hun ouders thuis... blijkt uit cijfers van Eurostat en het CBS. In totaal woont 42 van de late twintigers in de EU nog thuis. Ook in Nederland is dat percentage gestegen... In 2010 ging het om 14 procent, tegenover 18 procent nu. Finland roept de Russische ambassadeur op het matje... na een grote verstoring van het Finse GPS-systeem... tijdens de laatste NAVO-oefening. Volgens de Finse minister van Buitenlandse Zaken... kwam die verstoring vanuit Rusland... en viel daardoor het GPS-systeem in het noorden van Finland uit. Hij eist maandag antwoorden van de Russische ambassadeur. Rusland ontkent dat het er iets mee te maken heeft.